De Taliban hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. In Egypte zijn na het vrijdaggebed duizenden mensen de straat op gegaan om opnieuw te protesteren tegen het regime van president Mubarak. Er zijn demonstraties in onder meer Cairo en Suez. De protesten waren aangekondigd via internet. De demonstranten in Cairo worden gesteund door Mohamed El Baradei, de oud-chef van de atoomwaakhond van de VN. Het homohuwelijk blijft verboden in Frankrijk. Dat heeft het Franse constitutionele hof bepaald. Er was een klacht ingediend door een lesbisch stel. Dat vond dat een verbod op het homohuwelijk in strijd is met de grondwet. Maar het constitutionele hof denkt daar anders over. Dat baseert zich op twee artikelen in de Franse grondwet waarin staat dat een huwelijk alleen gesloten kan worden tussen man en vrouw. Tennisser Andy Murray heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Australian Open. Hij versloeg in de halve finale David Ferrer uit Spanje in vier sets. Dit is de tweede keer op rij dat de Schot zich plaatst voor de finale in Melbourne. Murray moet het in de eindstrijd opnemen tegen Novak Djokovic. Op een veiling in New York heeft een schilderij van Gerard Douw ruim 3,8 miljoen euro opgebracht. Het is het werk Een oude dame die een pot pap eet. Niet eerder werd er zoveel betaald voor een schilderij van Douw, die een leerling was van Rembrandt. Ook een schilderij van de Italiaanse kunstenaar Titiaan werd voor een recordbedrag geveild. Een verzamelaar had 12,3 miljoen euro over voor het olieverfschilderij In Gewijd Gesprek. Titiaan schilderde het rond 1560. Het weer zonnig en droog, temperaturen rond het vriespunt.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 Het gaat er hard aan toe. De demonstranten gooien met stenen en